Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil de zomervakantie korter maken, meldt RTL Nieuws. De veranderingen zouden komend schooljaar moeten ingaan kabinet is van plan om de zomervakantie een week korter te maken en de kerstvakantie juist een week langer. Het heeft te maken met corona. Volgens het kabinet zijn de meeste coronabesmettingen in de winter. En door leerlingen dan langer vrij te geven is de kans kleiner dat ze lessen missen. Het is trouwens nog niet definitief. In juni wordt de knoop doorgehakt. 12.000 treinreizigers hebben zich bij NS gemeld voor een compensatie van de grote treinstoring twee weken geleden. Door een computerstoring reed een groot deel van die zondag geen treinverkeer, waardoor veel reizigers waren gestrand. Reizigers die extra kosten hebben gemaakt, bijvoorbeeld voor een hotel of een taxi. De NS verwacht dat de eerste compensaties over een week of vier zijn uitbetaald. Er staat een zonnig paasweekend voor de deur en het kan dus wel eens enorm druk worden op veel plekken. Vanochtend stond er al een lange rij bij het outletcenter in Roermond, met vooral Duitsers die vandaag vrij zijn. When is um, a Friday in Germany, all the Germans are coming here, so we have to be early in the morning to can buy something, to not wait a lot. Ja, door het lange weekend wordt het waarschijnlijk hartstikke druk op de woonboulevards, in natuurgebieden en op de terrassen. Op de Vrije Universiteit in Amsterdam kunnen masterstudenten geneeskunde vanaf volgend jaar niet meer cum laude afstuderen. Volgens de Unie zorgt die topscore voor veel te veel druk. Matthijs volgt de master aan de VU en vindt het een goede stap. Op mijn persoonlijk niveau ehm, ik, vond ik het prima dat het werd afgeschaft. Die, ik hoefde die onderscheiding niet te hebben. Eh, dus toen ik het hoorde was ik eigenlijk uh, initieel eh, blij verrast dat het gelukt was. Het is natuurlijk wel echt jammer dat je niet nog vanuit de opleiding eigenlijk een soort validatie kan krijgen dat je het ook echt goed hebt gedaan. Ehm, en dat zou mooi zijn als we daar nog naartoe kunnen werken. Studentenclub ISO heeft gereageerd op het besluit van de VU. Zij hopen dat meerdere universiteiten ervoor kiezen om een streep te zetten door de cum regeling. Het weer nog, het is een droge dag. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden meer zon bij 10 tot 17 graden. Later dit weekend flink wat zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn 6 kilometer file tussen afrit Weidewormer en afrit Averhoorn. En 208 Sassenheim Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer stilstaand verkeer.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 I look back now and I realize. and try to she could see the cracks. because of you, I be on the phone all night long. Don't oh. be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, ulu my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love?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 Rusland zet 18 medewerkers van de Europese Unie het land uit. Dat is een vergelding voor de uitzetting van 19 Russische diplomaten... die bij de EU in België waren gestationeerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wezen veel Europese landen Russen uit. GroenLinks-senator Paul Rozemuller vindt de samenwerking met de PvdA noodzakelijk. Tegen de NOS zei hij dat zo'n stap volgend jaar mogelijk zou zijn... Vooraanstaande PvdA'ers hebben ook gemeld dat ze intensiever willen samenwerken met GroenLinks. In de jeugdgevangenis in Breda is vanmiddag een gevangene van 19 doodgestoken. Een andere gevangene is gewond naar het ziekenhuis gebracht en een gevangene van 18 is aangehouden. Het weer, vannacht minima van 4 tot 7 graden, morgen vrij zonnig met wat sluierwolken en 14 tot 18 graden. Je had maar bij hallo, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal liet nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had maar bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei ja die sprak mij aan Je betrapt mij staan en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja je houdt me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit normaal your side dreams that bend your straat.